NOS-journaal. Saif Gaddafi is een made tegen de menselijkheid. De Libische overgangsraad vindt dat Gaddafi's zoon moet worden berecht in eigen land. Minister Rosenthal ziet geen enkele reden om een streep te halen door het staatsbezoek van de Turkse president Gül volgend jaar aan Nederland. Gül komt hier vieren dat Nederland en Turkije al 400 jaar betrekkingen met elkaar onderhouden. PVV-leider Wilders schreef vandaag in de Volkskrant dat er niets te vieren valt, omdat er in Turkije een islamitisch regime aan de macht is dat geen waarachtige vriend is van het Westen. Minister Rosenthal is het daar niet mee eens. In Duitsland is het Bundesliga-duel tussen Köln en Mainz voor aanvang afgelast. Dat gebeurde omdat de scheidsrechter die de wedstrijd zou leiden vannacht een zelfmoordpoging heeft gedaan. Hij werd gevonden in het hotel in Keulen waar hij de nacht voor de wedstrijd verbleef. In de Duitse voetbalwereld is geschokt gereageerd op het incident. De scheidsrechter die in Iran is geboren wordt behandeld in het ziekenhuis. Het weer, Vanavond en vannacht heeft het hele land kans op mist. Het koelt af tot min 2 graden in het oosten. Morgen maakt het zuiden kans op zon, maar het noorden blijft gevoelig voor mist en laaghangende bevolking, bewolking. Waar de zon doorbreekt wordt het 7 tot 9 graden. Dit was het NOS. E. Dit is Wijnand Zwaan bij de A1B. Er staan files op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam voor de afrit Bunschoten 3 kilometer. A12 van Utrecht naar Den Haag tussen Harmelen en brug 8 na een ongeluk. Na 28 Utrecht richting Amersfoort tussen de afrit Maarn en knooppunt Hoevelaken 6.